Een voorspoedige start. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Tweede Kamer wil af van de gemeentelijke milieuzones, zoals in Utrecht. Daar worden oudere dieselauto's geweerd uit de binnenstad. Ook Rotterdam gaat dit doen. De VVD in de Tweede Kamer verzet zich hiertegen... en diende een motie in die steun kreeg van de PVV, de SP en het CDA. Volgens de VVD zijn de zones gewoon automobilistje pesten... en worden vervuilende auto's al zwaarder belast. De Europese leiders zijn iets positiever gestemd over de kans dat Groot-Brittannië bij de EU blijft. Gisteravond werd er voor het eerst op het hoogste niveau gepraat over de Britse eisen, zoals beperking van de arbeidsmigratie binnen de EU. Met name Oost-Europese landen hebben daar bezwaar tegen. Na afloop zei voorzitter Tusk dat hij optimistisch is over de kansen op een compromis. De inwoners van Bonaire kunnen vandaag in een referendum aangeven of ze tevreden zijn over de band met Nederland. Het Caribische eiland staat sinds 2010 onder direct gezag van Den Haag. Veel Bonaireanen zien dat als een terugkeer naar het kolonialisme. Als de uitkomst van het referendum een duidelijk nee is... wil de eilandraad van Bonaire met Nederland gaan onderhandelen... over een nieuwe invulling van de relatie. De politie in Californië heeft de man gearresteerd... die de wapens heeft geregeld voor de twee terroristen in San Bernardino. Het is een vriend van het terreurechtpaar. Twee weken geleden werd zijn huis al doorzocht. Met de wapens schoten de terroristen begin deze maand 14 mensen dood. De vriend zou vijf jaar geleden ook zelf terroristische plannen hebben gesmeed. PvdA-kamerlid Khadija Ariep wil voorzitter worden van de Tweede Kamer. Ze is nu al ondervoorzitter en vervangt de afgetreden Anoushka van Miltenburg. Ariep zit al 17 jaar in de Kamer. Ze is de eerste die zich kandidaat heeft gesteld voor de verkiezing op 13 januari. De PVV heeft meteen al laten weten dat iemand die ook de Marokkaanse nationaliteit heeft geen Kamervoorzitter mag worden.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 We properly skill and we fear no storm. And what we're building will persevere long after the wicked then disappear justice, truths and rights gone clear. Me and the union are gonna start this year. Me and the youth, we are gonna start this year.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 and what we see is no surprise. Got a feeling lost for treasure. Global DJs. wenst jullie allemaal fijne dagen.